Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Alaska zijn demonstranten de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor Oekraïne. Ze hebben zich onder meer opgesteld langs de weg richting de stad Anchorage... waar vandaag de presidenten Trump en Poetin elkaar zullen ontmoeten. Trump zei gisteren dat hij er vertrouwen in heeft dat Poetin een deal wil sluiten... om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Stefan van Baarle zegt dat hij stopt als lijsttrekker van DENK... vanwege een conflict met het partijbestuur. Volgens ingewijden is er oneenigheid over de kandidatenlijst... maar niet over de positie van Van Baarle zelf. Er zou al weken een padstelling zijn. De andere fractieleden, El Abassi en Ergin, steunen Van Baarle... en willen dat het partijbestuur opstapt. NSC-kamerlid Diederik Boomsma stapt over naar JA21. Hij komt op plek 6 op de kandidatenlijst te staan. Hij geeft zijn kamerzetel terug aan NSC. Eerder stapte oud-PVV-staatssecretaris Ingrid Conradi al over naar JA21. Zij komt op de derde plek achter oprichters Joost Eertmans en Annabel Nanninga. Inwoners van conflictgebieden hebben steeds vaker te maken met seksueel geweld. Vorig jaar was er een toename van 25 procent, staat in een rapport van de Verenigde Naties. De meeste meldingen komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Somalië, Zuid-Soedan en Haiti. FC Utrecht doet voor het eerst in 15 jaar weer mee aan een Europees hoofdtoernooi. Met een 2-1 overwinning op het Zwitserse Servet plaatsten de Utrechters zich voor de play-offs voor de Europa League. Als ze die verliezen gaan ze verder in de Conference League. AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs voor de Conference League...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 Ze staan onder meer langs de weg naar Anchorage... waar de presidenten Trump en Poetin later vandaag over Oekraïne praten. Stefan van Baarle zegt dat hij stopt als lijsttrekker van DENK... vanwege een conflict met het partijbestuur. Volgens ingewijden is er oneenigheid over de kandidatenlijst. De twee andere fractieleden van DENK steunen van Baarle... en willen dat het partijbestuur opstapt. Inwoners van conflictgebieden hebben steeds vaker te maken met seksueel geweld. Vorig jaar was er een toename van 25 staat in een rapport van de Verenigde Naties.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 Angie Stone, sing it baby. For shizzle and you can't forget about the big do it better than the ass. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single. You got a man in your life, and I understand what you like.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 Come into my yeah, life, yeah. boy, I adore you. Let's do it, let's do it. Come into chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. could those happy thoughts again this whole escapade? Is it worth all?